Texas heeft niet aangetoond waarom het zich zou mogen mengen... in de verkiezingsuitslag van andere staten, oordeelden de rechters. President Trump hoopte met deze zaak de winst van Biden terug te kunnen draaien... zodat hij toch aan de macht kan blijven. Maandag komt het Amerikaanse kiescollege bijeen om Biden officieel te benoemen tot president. De inauguratie is 20 januari. In het Amsterdam UMC zijn grote zorgen over de capaciteit op de intensive cares in het land. Volgens het hoofd van de IC-afdeling van het ziekenhuis gaan nu alleen de spoedoperaties nog door en komen de grenzen van de zorg in zicht. Op dit moment zijn in Nederland zo'n 1000 IC-bedden bezet. Een kleine 500 door coronapatiënten en de rest door andere patiënten. Het afgelopen jaar is de capaciteit op de intensive care afdelingen opgeschaald... maar dat is nu niet meer mogelijk vanwege personeelsgebrek. In Heerenveen, Raalte en Breda hebben boeren distributiecentra van supermarkten geblokkeerd. In Heerenveen kwamen enkele tientallen boeren met trekkers naar het distributiecentrum van de Lidl. In Raalte ging het om de bevoorradingslocatie van de Jumbo. De boeren zeggen dat ze vaak geen eerlijke prijs krijgen voor hun producten. En ook willen ze dat er een speciaal keurmerk komt voor hun landbouwproducten. Als het minimumloon wordt verhoogd, stijgt een deel van de andere lonen mee. Dat concludeert het Centraal Planbureau na onderzoek. De stijging wordt verklaard doordat ondernemers de verschillen in salaris in stand willen houden... om bijvoorbeeld werknemers te stimuleren harder te werken en zichzelf te verbeteren. Het CPB heeft verder berekend dat als het minimumloon met 10% stijgt... het de staat uiteindelijk 3 miljard euro kost. Zo'n 5,5% van de werkende bevolking verdient het minimumloon... en dat zijn ongeveer 440.000 mensen. Het weer, er kan enkele bui vallen. Temperatuur ligt nu tussen de 2 en 6 graden. Later overdag is het overwegend grijs met af en toe wat regen of motregen. Het wordt dan 5 tot 7 graden en er staat een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind.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 Raise me up into the sky until I'm short of breath. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. And tear me down, tear me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go Cause unforgiveness keeps them in control.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 I'll be so blue. about you. Decorations of red on a green Christmas tree. I won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doomed. Christmas of white, but I'll have a blue, blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red or green Christmas tree For you're not here with me, I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white. Natty boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbers, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. neck was dripping. Ice, lemonade, my neck was dripping. I'm a star, pack up doors, tipping walls, hey. Add up golf, and it does, and explores, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted, he best me with fortune and fame remember from 50, I could not go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we can't up every day. Getting hot tiling in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my eyes. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh.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 En een potlood en een gommeken, om te gommen kreeg ik. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Een heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou, och arme sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de vaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, alleluia. hallo. is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de ezel lagen knock op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria vanaf fronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pap en en heeft nog grap een verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor en trok zijn aureooltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen.